Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Het reisniveau in Brussel blijft voorlopig hetzelfde. De Belgische autoriteiten bepalen later vanmiddag of de terreurdreiging nog steeds op het hoogste niveau moet blijven. Sinds de invoering van de noodmaatregel vrijdagnacht zijn musea gesloten en rijden er geen metro's. Veel inwoners houden zich aan het advies om geen drukke plaats in de stad op te zoeken. De autoriteiten roepen iedereen ook op extra alert te blijven uit angst voor een aanslag. De klopjacht op een van de aanslagplegers in Parijs, die wist te ontkomen naar Brussel, gaat ondertussen door. Volgens minister Jan Bond van Binnenlandse Zaken wordt er ook nog een tweede terreurverdachte gezocht. Na de aanslagen in Parijs is de beveiliging op het Sint-Pietersplein in Rome flink opgevoerd. Bezoekers moeten door toegangspoortjes en worden gecontroleerd met een metaaldetector. Ook staat er veel politie met wapens. De Italiaanse politie zou via de Amerikaanse FBI een tip hebben gekregen dat er mogelijk een aanslag wordt voorbereid in Rome of Vaticaanstad. Behalve het Sint-Pietersplein worden ook andere toeristische attracties zoals het Colosseum en het voetbalstadion daarom extra in de gaten gehouden. In Gelsenkirchen in Duitsland zijn gisteren bij rellen rond de voetbalwedstrijd tussen Schalke 04 en Bayern München bijna 200 supporters opgepakt. Het zijn aanhangers van Bayern München en VfL Bochum die proberen de kassa's van het stadion te bestormen. Volgens de politie gebeurde dat met extreem veel geweld en zijn daarbij veel mensen gewond geraakt. De opgepakte supporters hebben een gebiedsverbod voor het centrum van Gelsenkirchen gekregen. Er wordt nog gekeken of ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Het weer nog wisselend bewolkt met vooral in het westen en Groningen winterse buien. Er staat een stevige wind bij 5 tot 7 graden. Vanavond droger en het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen geregeld zon en opnieuw fris bij een graad of 6. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel.